met het NWS Journaal. Het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch heeft vrijwel alle operaties voor komende dag afgezegd. Het heeft te maken met de nieuwe coronamaatregelen... waardoor patiënten van wie nog niet zeker is of ze besmet zijn... eerst in een eenpersoonskamer in isolatie worden verpleegd. Om voldoende eenpersoonskamers te hebben gaan daarom komende dag alleen spoedoperaties door. Leiden komt als eerste gemeente tegemoet aan een oproep van hulporganisaties... om kinderen op te vangen die zonder familie in Griekse migrantenkampen zitten. Leiden denkt erover om zo'n 25 kinderen op te vangen. De hulporganisaties vragen Nederlandse gemeenten in totaal minimaal 500 kinderen op te nemen. Ook lokale partijen in Groningen, Utrecht en Amsterdam praten over mogelijke opvang. Premier Rutte heeft namens het hele kabinet excuses aangeboden... voor de gang van zaken rond het afblazen van de komst... van de nieuwe marinierskazerne in Vlissingen. Hij zei dat op een bijeenkomst in die stad. Ook heeft Rutte toegezegd samen met Zeeland te onderzoeken... hoe de provincie kan worden gecompenseerd. De rolverdeling in het huishouden is nog altijd vrij traditioneel. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vooral vrouwen de zorgtaken op zich nemen. Ook al zijn ze de afgelopen decennia wel meer gaan studeren, werken en verdienen... De ondervraagde jongeren zijn van plan voor dezelfde verdeling te kiezen. Vooral meisjes zeggen dat ze minder willen gaan werken als ze later kinderen krijgen. De finale van de KNVB-beker gaat tussen Feyenoord en Utrecht. De Rotterdammers wisten afgelopen avond NAC overtuigend te verslaan. In een kletsnatte Kuip werd het 7-1. De finale is ook in de Kuip op zondag 19 april. Het weer vannacht is het bewolkt en vrijwel overal regenachtig. De minima liggen rond een graad of 4. Overdag trekt de regen langzaam weg. En ook smiddags kan er nog steeds een bui vallen. Het wordt overdag zo'n 7 graden. Zaterdag is het grotendeels droog. Zondag opnieuw regen. Dit was het NWS Journaal.